Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben mbo'ers echt keihard nodig. Steeds minder jongeren gaan naar het mbo, omdat die leeftijdsgroep krimpt... en er steeds meer naar het hbo en de universiteit gaan. In de Telegraaf staat dat het ministerie van Onderwijs verwacht... dat het aantal mbo-studenten de komende vijf jaar met 40.000 daalt... Het kan nog lastig worden, zegt de MBO-raad. We hebben die studenten juist nodig voor werk in de kinderopvang, verzorgingshuizen en ook voor de energietransitie. Bijvoorbeeld mensen die warmtepompen en zonnepanelen kunnen plaatsen. Heftig nieuws uit Rotterdam. Daar is gistermiddag een baby neergestoken in een huis en in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een man van 22 als verdachte aangehouden. Het is een militair. Of hij de vader is van het kindje is niet duidelijk in Zuid-Europa hebben ze nog steeds last van bosbranden. In Griekenland en Italië is het mis en ook in Spanje zijn er al zo'n 20 van die branden. In Frankrijk zijn al meer dan 14.000 mensen, ook toeristen, voor de zekerheid geëvacueerd. En Oranje-liefhebbers hadden gisteren een topavond. Zowel op het voetbal als op het hockeyveld deed Nederland het goed. Ik begin even bij de hockeysters. Die wonnen met 3-1 van Argentinië. En dus zijn ze voor de derde keer op rij wereldkampioen. Matla staat ineens vrij voor de keeper. Prachtige paas. De bal gaat naar de backhand. En die gaat hoog in het doel. Wat een prachtige goal. Ja, we hebben het supergoed gedaan. Het ging wat stroever misschien dan normaal. Maar uiteindelijk win je wel met 3-1 in de finale. Dus ja, heel trots, heel blij. Bij de Oranje-vrouwen ging het nog een stapje verder. Daar werd na een pittige, maar gekke wedstrijd 4-1. Dat kwam onder meer door Romee Leugter. Die speelster van 21 mocht vlak voor tijd het veld in en maakte er twee. Ingekopt, ja! Ja! Hij gaat erin en het is Leugter die hem maakt. Wat een uitstekende wissel is dat dan. En dan weet je voor de volgende keer, als je Miedema niet kunt gebruiken, is Leugter er maar neer. Want die maakt hem gewoon. Ja, hij valt er gewoon weer in. En weer heet ze Romee Leugter. En nu zeg ik, maar het staat wel 4-1. Tweede goal van Romein Leugter. Zaterdag moet Oranje weer aan de bak. Dan spelen we in de kwartfinale tegen Frankrijk. En het weer nog, het wordt massaal smelten vandaag. Veel zon en vanmiddag bijna overal 30 graden of nog warmer. In het zuiden kan het vandaag al 35 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, time to elevate. Hold up, wait. Tres, cuatro, cinco, seis. Take it to the top. this is what we say. It's lo look at through your arm, I say, don't you worry.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 Het staatspersbureau meldt dat het land op weg is om de crisis eindelijk onschadelijk te maken. En Nederland krijgt er dit jaar waarschijnlijk 350 miljonairs bij. Vooral door migratie, blijkt uit navraag van de NOS bij een toonaangevend migratieadviesbureau. Volgens het bureau zijn er redelijk veel expat-miljonairs uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuisd.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 Weet je nog die ene met die blonde haren? en hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren.